12 uur. Door Megens met het NOS-journaal. De directeur van Schiphol-taxi zegt dat de beschuldigingen van chauffeurs in NRC pertinent onwaar zijn. Hij noemt het indianenverhalen over enveloppen met geld. NRC meldt dat chauffeurs de afgelopen jaren smeergeld hebben betaald om aan een taxivergunning te komen. Ze zouden zo'n 5000 euro per persoon hebben moeten betalen aan de directeur van Schiphol-taxi. Maar die denkt dat het rancuneuze chauffeurs zijn die zijn bedrijf dwars willen zitten. Chauffeurs hebben wel 5000 euro betaald, maar dat ging via de bank... en was volgens de directeur een bedrag voor goodwill... en als aanbetaling voor de Tesla's die het bedrijf kocht. Schiphol zegt in een verklaring dat de zaak wordt onderzocht. De Vlaamse regering wil minder buitenlandse studenten toelaten... tot de opleidingen geneeskunde en diergeneeskunde. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord maatregel treft vooral de Nederlandse studenten... want van de eerstejaarsstudenten diergeneeskunde in Antwerpen... komt bijvoorbeeld bijna 60 uit Nederland. Daar moet een einde aan komen, vindt de Vlaamse NVA. Volgens die partij gaan de meeste Nederlandse studenten... na hun studie weer terug naar Nederland. Daardoor draait de Vlaamse belastingbetaler op... voor de studiekosten van een Nederlandse student. Dat noemt de NVA onwenselijk. In de zaak Lilly en Howick hebben verschillende instanties grote fouten gemaakt. De politie, voogdijinstelling Nidos en de dienst terugkeer en vertrek... hadden vooral onderling ruzie over wie welke rol had. De inspectie Justitie en Veiligheid zegt tegen RTL Nieuws dat zo ongeveer alles misging. Lilly en Howick zouden naar Armenië worden uitgezet, maar wisten onder te duiken. Tennister Kiki Bertens heeft niet kunnen stunten op het WTA-toernooi van Peking. Ze verloor in de halve finale in drie sets van de nummer 1 van de wereld Ashley Barty. Ondanks het verlies is Bertens wel een stapje dichter bij deelname aan de WTA Finals gekomen. Droog en vrij zonnig, ongeveer 14 graden vanmiddag.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb heerlijke muziek. Het weer is waardeloos, dus blijf vooral lekker zitten, liggen en luisteren en genieten van de muziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan komt van een verzamel-cd. De 100 Best of Blue Note Limited Edition.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 Steve Houben is een Belgische jazzsaxofonist, fluitspeler en componist. Hij is geboren in 1950 in Luik in een eh, muzikale familie. Een eh, familielid van hem, Jacques Peltzer, introduceerde hem in de jazzwereld. En samen zouden ze de band Open Sky Unit oprichten. In 1998 ehm, is Steve Houben in België verkozen tot de beste alt-saxofonist en Europese fluitist van het jaar. En in 2000 ontving hij de Belgische Django Doorprijs gaat luisteren naar een opname uit 1979 van Chad Baker en Steve Hauben. Het heet Deep in a Dream. I sink in my chair. The smoke from my cigarette climbs through the air. The walls of my room fade away in the blue. And I'm deep in a dream. The smoke builds a stairway for you to descend. You come to my arms, may this bliss never end. Awake or asleep, every memory I keep when I'm deep. first Mijn ontdekkingstocht door de jazz, waarmee ik dit programma maak... brengt me af en toe op weer mooie verrassingen. Nu kwam ik nog een verzamelalbum tegen. Dat heet het National Jazz Museum in Harlem. De Severy Collection. En dit is een verzamelalbum met eh, bijzondere live-opnames van, ehm, ja, van grote artiesten. En een van deze nummers heb ik meegenomen. Het is een bekend nummer. Het is de Honeysuckle Rose. En het wordt uitgevoerd door Fats Waller en Jack Teagarden. Waller, Jack T. Garden en Eddie Condon met The Honeysuckle Rose. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Amerikaanse artiesten naar Europa. En zij werden vaak vergezeld door lokale artiesten, waaronder Guy Lafitte in Frankrijk. Hij was al een van de meest veelbelovende eh, saxofonisten in Frankrijk... maar was nog niet zo heel erg bekend bij het grote publiek. Dat veranderde in 1954 toen in Frankrijk hem de Prix Django Reinhardt was toegekend als beste Franse solist. Er is een eh, verzamelalbum van hem uitgebracht dat heet Guy Lafitte, His Tenorsax en His Orchestra. En daarvan ga ik een nummer draaien dat heet Smoking with Frank and GP. met Smoking with Frank and GP. De jaren 30 en 40 hebben natuurlijk veel goede muziek eh, opgeleverd en eh, veel artiesten. Maar het heeft ook tot inspiratie geleid eh, voor meer hedendaagse muzikanten. Waaronder Bobby Gordon en Dave McKenna. Bobby Gordon, een klarinetist, Dave McKenna, een pianist. Samen spelen zij met Frank Tate op bas en op drums Joe Ascione in het... Ehm, album eh, Clarinet Blue uit 1999, You Turned the Tables on Me. Gordon op klarinet. Samen met Dave McKenna onder andere het album Clarinet Blue en het nummer heet You Turn the Tables on Me. Ik ga verder met opnieuw een verzamelalbum en in dit geval van Don Bias, de saxofonist. Het nummer heet Stamp. met Stomp. Ik ga verder met Johnny Hodges. Johnny Hodges is eh, de alt-saxofonist van de band van Duke Ellington. Hij trad al toe tot die band in 1928 en speelde daar tientallen jaren mee. Duke Ellington liet ook zijn bandleden, waaronder Johnny Hodges... Ehm, zelfstandig eh, optreden en vaak werden in kleine groepen nummers uitgeprobeerd... Eh, geschreven door Duke Ellington... Maar Johnny Hodges heeft ook zelf albums geproduceerd. Waaronder het album met eh, Billy Strayhorn en die orchestra in 1961. Hij speelt daar niet alleen met Duke Ellington mensen samen... maar ook met eh, bijvoorbeeld Howard McGee en Jimmy Jones. Ik ga twee nummers draaien van dit album. Dat heet Don't Get Around Much Anymore en 'Girl From Joe's. Johnny Hodges. album van Johnny Hodges samen met het Ellington Orchestra... waar onder andere Billy Strayhorn meedoet als uh, arrangeur, maar ook als bandleider. We gaan een beetje uit de oude muziek en naar de wat eh, meer moderne muziek met Bill Evans. Natuurlijk ook niet meer van deze tijd, maar hij heeft ehm, fix wat live opnames gemaakt... en daar eh, komen steeds meer albums van beschikbaar... En ik kwam een album tegen, dat is Bill Evans Trio Live at Lulu White uit 1979. Daarin speelt Bill Evans samen met Mark Johnson op bas en Joe LaBarbara op drums. Gaat luisteren naar The Peacocks van Bill Evans. Bill Evans Trio live at White's met het nummer The Peacocks. Ik ga verder met eh, opnieuw een eh, pianist. Dat is Gonzalo Rubalcaba, een Cubaanse pianist... die de Cubaanse invloeden met de Amerikaanse invloeden... op een stijlvolle manier combineert. Hij heeft een album samengemaakt met ehm, Charlie Hayden. Het heet Tokyo Adagio. Het is uit 2015. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Sandino. Gonzalo Rubalcaba met Charlie Hayden. Ja, dat waren Charlie Hayden en Gonzalvo Rubalcaba. Ik ben alweer toegekomen eh, aan het einde van het eerste uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft, maar ga niet weg. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie muziek voor het tweede uur. Waaronder andere, eh, bijvoorbeeld Ruud Brink, maar ook Lonnie Smit en nog vele anderen. Ik ga een klein stukje draaien van het eh, eerste nummer voor het volgende uur. Dat heet Smooth Sailing van Arnet Kop. En daar ga ik straks meer over vertellen.